Michel met het NOS-journaal. De dominee van het Gelderse dorp Renoy, die week ernstig werd mishandeld... is aan één kant van haar lichaam verlamd geraakt. De vrouw van 64 werd dinsdag zwaar gewond gevonden in de kerk. Ze is inmiddels aanspreekbaar, maar nog niet gehoord. De politie heeft een verdachte op het oog. De man werd dezelfde middag aangetroffen vlakbij het kerkje. Hij had dringend medische hulp nodig. Hij ligt in het ziekenhuis en is nog niet aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Jan Bon laat onderzoeken of er een systeem zit achter de rellen in Brussel van gisteravond. Het was de derde keer in drie weken dat er ongeregeldheden uitbraken in de stad. Gisteren liep een vreedzame betoging tegen slavernij in Libië uit op rellen. Tientallen railschoppers zochten de confrontatie met de politie en vernielden dingen. Een agent raakte zwaar gewond toen hij een steen tegen zijn hoofd kreeg. Volgens Jan Bon waren het vandalen, jongeren die niets te maken hadden met de betoging en waren ze er alleen maar om dingen kapot te maken. Hij laat onderzoeken of er een netwerk van infiltranten is die de rellen in Brussel veroorzaken. Rijkswaterstaat waarschuwt voor gladde wegen in het noorden. Door hagelbuien zijn op de A6, A7, A28 en N50 ongelukken gebeurd. Voor zover bekend was er alleen blikschade en raakte niemand gewond. Er is vannacht gestrooid. Rijkswaterstaat zegt dat de weggebruikers kennelijk weer even moesten wennen aan de gladheid. Ze geven het advies om voorzichtig te rijden. En in de eredivisie heeft Ajax thuis met 5-1 gewonnen van Roda JC. Vlak voor rust stonden de Limburgers nog met 1-0 voor. Maar daarna walste Ajax over Roda heen. Justin Kluivert scoorde drie keer. Het was zijn eerste hattrick in de eredivisie. Iets wat zijn vader Patrick nog nooit lukte. Het weer nog in de noordelijke helft van het land buien. Er is ook wat zon en het wordt maximaal 8 graden. Morgen regen en veel wind, later wat vaker droog en een graad of 9.